Van 8 uur. moet met het nws Journaal. Het Duitse Openbaar Ministerie onderzoekt de dood van 70 mensen... die zijn behandeld in de kliniek van de Duitse natuurgenezer Klaus Ros. Dat meldt de Duitse omroep WDR. Die zegt dat er mogelijk lichamen moeten worden opgegraven. Eerder richtte het onderzoek zich nog op de dood van drie patiënten... onder wie twee Nederlandse. Ros bood kankerpatiënten een omstreden behandeling aan... die volgens Nederlandse artsen heel giftig kan zijn... Een verband tussen de dood van de patiënten en de behandeling is nog niet bewezen. De prijs van autogas is in Nederland de afgelopen zes jaar niet zo laag geweest als nu. De adviesprijs aan de pomp voor een liter LPG is gezakt naar 0,708 euro, meldt het consumentencollectief United Consumers. Volgens de organisatie wordt de prijsdaling onder meer veroorzaakt doordat er steeds meer olie wordt geproduceerd, de grondstof voor LPG. En ook speelt een rol dat de vraag naar LPG in Nederland de afgelopen tijd met ruim 20% is afgenomen. De prijsdalingen bij benzine en diesel zijn veel minder groot. De vier Amerikaanse zwemmers die zeiden dat ze in Rio zijn overvallen... hebben dat verhaal verzonnen. Persbureau AP meldt op basis van politiebronnen... dat de vier een wc bij een tankstation hebben vernield... en werden betrapt door een gewapende bewaker. De sporters zouden hebben betaald voor de schade die ze veroorzaakten... en zeiden later tegen de politie dat ze in hun taxi waren overvallen. De Nederlandse hockeymannen gaan zonder medaille weg uit Rio. Ze hebben de strijd om brons verloren van Duitsland. In de reguliere speeltijd van de troostfinale was het 1-1... waarna Nederland met 4-3 verloor in de shootouts. De Nederlandse zeilsters, zegers Kiranuku van Veen grepen ook net naast de medaille in de 74-klasse... In de afsluitende medal race kwamen ze één puntje tekort. Het weer vanavond en vannacht blijft het helder. De temperatuur kan in het binnenland zakken tot 8 graden. Morgen wordt het vanuit het zuidwesten bewolkt. Later op de dag kans op een bui.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 Geen uh, jong CFM eh, met Thomas. Dat was even schrikken. Hè? Maar wat ik wel heb... Kijk, de mensen die even naar de webcam kijken en misschien dat kunnen zien mijn overlevingspakket. Er heeft iemand hier een Twix achtergelaten. En dus is die van mij. Dankjewel voor degene die dat heeft laten liggen. Ehm, welkom bij deze Alternative FM. Het is een uh, reguliere uitzending in eh, de Koppenstraf. Twisted Reality, Nexus Shape. Dat eh, was dan om de uitzending maar mee te beginnen. En we hebben natuurlijk nog veel meer liggen... wat we kunnen gaan laten horen de komende twee uur. Zo ook The Growing Old van Jana. En dat is Generale Down. dit nummer van uh, Yellow Grass... Eh, voegen ze eigenlijk min of meer een beetje een nieuw hoofdstuk toe... aan de muziek die ze zelf al maken. Zeiden al eh, bij het uitkomen van dit nummer van... nou, onze muziek heeft bepaalde invloeden. En een van die ze noemden was Fleetwood Mac. Nou, vind ik toch wel een aardige overeenkomst... als ik dit nummer heb gedraaid. daar zullen ze ook volmondig ja tegen zeggen. Ik zou bijna zeggen, dit is een beetje wat uit de lage landen komt. En het geluid van de jaren 90, zoals we dat van Fleetwood Mac eh, een beetje kennen. Een beetje in die periode, eind jaren 80, begin jaren 90. Eh, maar goed, de band schijnt nog eh, te bestaan. En ook nog in de samenstelling nog af en toe een optreden te doen met Lindsey Buckingham. Met Christine McVie, met Stevie Nicks met Mick Fleetwood en noem ze maar op. Dus in die samenstelling eh, gebeurt het nog wel zeker. Daarvoor hoorde je Growing Old van uh, eh, Janne, Janne Rauwendaal zoals ze voluit heet. En eh, dat is van de EP Getting Close, die, die alweer een tijdje te krijgen is. Geldt niet met een EP voor Stage Republic, maar we blijven hem onvermoeibaar, blijven dat nummer draaien. Eerst hadden we Big Blue River. Of eh, ja, eh, volgens mij heet hij ook eh, zo. nu heeft hij sinds een paar weken ook weer een andere nummer uitgebracht. En die moet het eigenlijk de laatste weken zijn. Dus we gooien hem maar weer erin. I Got Your Back van States Republic. I don't talk much, it's difficult to do. The words don't always come. We made our promises long ago. For me, they still feel new. They still feel just as strong. Hey. zoals nou, we ze hebben eh, meegemaakt hier eh, bij ons in de studio. Low Erect Sound System. <clears throat> dat was eh, Dylan samen met Mike, Maar ook het stemgeluid van Anouk Slik. Inderdaad, die. een van de voortrekkers van de singer-songwriters gilde. Zo kan je het misschien wel een beetje noemen in Haarlem. En eh, zij heeft, eh, nou ja, eh, toch sleurt ze er regelmatig aan. Want afgelopen weekend hebben ze hebben daar een Haarlems koppel aan ehm, muzikanten opgetreden. Zoals bijvoorbeeld Ariane samen met Aina. Die hebben dat, die hebben dat gedaan. <clears throat> en dat deden ze in het voormalige warenhuis van Vroom in Dreesman. Wat niet meer bestaat. En dat is natuurlijk een mooie plek om je muziek eh, te laten horen. Ja? De halemers zijn wat dat betreft best wel creatief in eh, dit opzicht. En het eh, is natuurlijk een hele mooie ruimte om daar enige kleinschalige concertjes te laten horen en, en te geven natuurlijk. Want dat is het meest belangrijke van het hele verhaal. In Rotterdam is er een, een, een echte album uitgebracht... Ik had hem een lange tijd geleden had ik hem op de korrel, maar toen was er nog heel weinig van hem. Maar nu heeft hij ook echt eh, materiaal. Wordless Poem voor Fiona heet, eh, het album. En ik eh, draai van Autumn Child het, de track It Past. have to say Oh no, oh no And I hope that you're okay, love is as die als regen Ja, zo ook uh, klonk dat hier toen zij optrad met de complete band die ze bij zich had. Eh, meer geschikt om eh, te luisteren in het theater, maar Koosje Secreve, zo ze voluit heet, heeft haar eigen manier om Nederlandstalig werken te laten beleven. En het is ook echt een belevenis, want je moet goed opletten naar wat ze zegt, wat ze zingt. En ja, dan moet je ook nog eens naar de muziek luisteren. Want heel eh, eh, goed, als je je ogen slaat, kun je het beeldend maken. En dat is zo knap, vind ik, eh, van wat, ze, wat ze aan het doen is. we draaien het, ja, we moeten het wel draaien. Hoewel, het is af en toe best wel spitsuur hier bij Alternative FM met allerlei mensen die uh, ons weten te vinden in, in dat opzicht. Eh, zo ook deze band. Maar deze band heeft ook wel iets bijzonders. Ze zijn eh, bij RTL Late Night geweest. Mm, we hebben ze natuurlijk al, ook al wat langer op de korrel. Mede dankzij de HK-concerten van Cindy Deen. Ik zeg het ook dan maar eventjes. <clears throat> die... Die kwam er eigenlijk min of meer mee. Maar ja, Cindy is wat dat betreft ook best wel snel met het vinden van het juiste talent. En deze eh, groep jongens komen uit Volendam. En dan moet je niet meteen denken aan uh, de en Simons van deze wereld of de 3J's. Nee, het is een beetje in het verlengde van Alaska. Daar, eh, daar doet het ook. Kan ook niet anders. Want Paul Bond, die ook in Alaska speelt... is een van de vaderdragers van deze band. En dit komt van het album Everest... wat binnenkort gaat verschijnen. Ik geloof zelfs volgende maand... En daarna dan eh, gaan ze natuurlijk eh, ja, een beetje zo eh, even plat Hollands gezegd de hort op. Om dat ding natuurlijk aan te prijzen. En een van die momenten is dat ze hier bij ons langs gaan komen. En dat gebeurt op 13 oktober. Dus dan weet je dat alvast dat Dandelion hier gaat neerstrijken in... Zandvoort. Dus dan weet je dat, dat ze daar te horen zijn. De single! Nou, dat is ook een hele prachtige geworden. En dat is Finnegan's Wake. struggle till he breaks his neck. was a little stronger, a little braver, a little keep a picture is dit eh, zeker zeker Memory van eh, Rivers. En daarvoor Dandelion met Finnegan's Wake. En dat eh, komt van het nieuwe album wat binnenkort gaat verschijnen. Everest. Dit is al een tijdje uit, maar wel heel erg leuk. Ze hebben meegedaan ooit aan de Grote Prijs van Nederland. Brighter Light en Follow Me. was right. So keep lying And at the bottom of every bottle we cry So keep alive Dus Brechtje Lacour met haar nieuwe uh, single Letter to Romance. Daarvoor A Brighter Light met Joja. Joja moet ik eigenlijk zeggen. Met eh, Follow Me. Is eh, van een EP e die ze onlangs, nou onlangs, hier is al een tijdje terug hebben uitgebracht. Ehm, Michel Ebbe, daar speelt Brechtje Sanne Lacour vaak mee. En hij heeft ook een nummer geschreven. En ook die draaien we bijna elke week in ons programma. En dat nummer dat heet Emma's Diary. Emma says it's late. Emma doesn't mind. Emma needs those moments for which most of us are blind. Emma loves to listen, songs to set her free. Emma smiles, I'm lucky she's the better half of me. Mm-hmm. Emma needs her freedom like a poet longs for pain. Like a painter needs his colors, like a garden needs the rain. Emma knows the game is rigged, they play whatever it's in. Emma knows the distance slowly grows. From within. thinks I'm crazy and says that I'm confused. Emma loves to fight, she knows she won't lose. Emma's built her army, mostly out of words. Sometimes Emma summons monsters, hiding in a word. Cause Emma needs a seat like birds need the sky, like a flower needs the sunlight, like a baby needs to cry. And my crow's more friendly with every season turn. Cause Emma's met the bitter end and she knows and my wonders far beyond my reach. She likes traveling places, most likely I will never see. Look at my pores of wine, it's three in the afternoon. Now you might think but seul, I said, but it's never too one's tired and wants to sleep on the couch. I lock myself in the bathroom for one of my breakdowns. I convince myself I'm fine, I convince myself I'm fine. I convince myself I'm fine. nummer, maar wel heel erg indringend. Eh, want als je op een feestje bent en je komt er ineens achter dat het eh, feestje toch niet helemaal datgene is wat je geweest hebt. Dan heeft eh, Jane Who daar een song over geschreven. Dat heet The After Party. Daarvoor Michelle Emmer met Emma's Diary. En dit zijn de vrienden uit de gemeente Waterland. One Clueless Friend met Push It seems to me that we broke our plan. say goodbye to our secret. Oh, those twisted thoughts, they run down the drain. Those twisted deeds will always call your name. Call your name. We left our promises to die alone. She plants a dagger in a hollow chest destination is the bathroom floor. She cries her tears while she lays her head to rest. Lays her head to rest. These twisted floors, they give me the creeps. from a shameful night. A useless wreck, his body's tight. He plants a seed into a fruitful op eh, From the Sea. Dat eh, is het eerste album. Eh, nou, het eerste album. In dit geval is hij daarop terug te vinden op dat album. From the Sea dus. Twisted. het bracht de tijd op nou, bijna drie minuten voor negen. Dan hebben we er nog één. Want ja, als vaderlief in de band wordt gedraaid... dan hebben we ook nog een dochterlief die, die erin... nou ja, die heeft haar eigen carrière... En die is nog notabene opgepikt door Giel Belen. Nou, dan eh, weet je het wel.